Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Koningin zijn dit jaar meer boetes uitgedeeld voor onverantwoord voedsel. 23 verkopers kregen een boete van de Voedsel- en Warenautoriteit. Vorig jaar waren dat er 11. In de meeste gevallen waren de etenswaren niet goed gekoeld. Zo verkocht iemand filet Amerikaan met een temperatuur van 20 graden. En ook de eigenaar van een koelwagen met 500 kilo nasi kreeg een boete omdat de koeling niet aanstond. Het treinverkeer is de hele dag voorspoedig verlopen. Ook de terugreis na afloop van vele festivals levert tot nu toe geen problemen op. In de Amerikaanse staat Louisiana is zo'n 300.000 liter ruwe olie weggelekt uit een pijpleiding. Oliemaatschappij ExxonMobil ontdekte het lek toen de druk in de leiding plotseling lager werd. De olie lekte weg in de plaats Torbert op het platteland in het noorden van Louisiana. De oorzaak van het lek is nog onbekend. ExxonMobil is begonnen met opruimen. Volgens het bedrijf valt de schade aan het milieu mee omdat het lek relatief snel werd ontdekt. In het noordoosten van India is een veerboot met ongeveer 300 mensen aan boord gekapseist. Volgens de Indiase politie zijn er zeker 100 doden. Veel opvarenden worden nog vermist. De boot kwam op de Brahmaputra-rivier in problemen door slecht weer en brak in tweeën. De mensen die op het bovenste dek stonden konden zichzelf in veiligheid brengen. Volgens een ooggetuige werden andere opvarenden meegesleurd door de stroming van de rivier. Dick Advocaat keert me eh, volgend seizoen terug als trainer van PSV. Tegen Voetbal International heeft hij gezegd dat hij mondelinge afspraken heeft gemaakt met de club uit Eindhoven. En dat hij verwacht dat die deze week op papier worden gezet. Advocaat stopt na het EK als bondscoach van Rusland. Ook Mark van Bommel zou op het punt staan om terug te keren naar PSV. PSV zelf wil de berichten nog niet bevestigen.